Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten hebben zo'n 75.000 werknemers bij een zorgaanbieder... het werk voor drie dagen neergelegd. Werknemers in de staten Californië, Colorado, Oregon en Washington... willen meer loon en een betere bescherming tegen concurrentie door oproepkrachten. De instelling waar ze werken biedt zorg aan 13 miljoen Amerikanen. Volgens de vakbond is het de grootste staking in de Amerikaanse zorgsector die er ooit is geweest. In de VS zijn de afgelopen tijd meer grote stakingen. Zo staken op dit moment ook 25.000 werknemers in de autosector. Op Curaçao heeft staatssecretaris Van Huffelen namens Nederland excuses aangeboden... voor de vrede behandeling van slavenleider Tula. Bij een ceremonie in Willemstad roemde ze Tula als een man die de moed had op te komen voor zijn vrijheid. Zijn strijd was rechtvaardig, benadrukte Van Huffelen. Ze vroeg er vergiffenis voor dat het eerherstel zo lang heeft geduurd. De staatssecretaris benoemde ook de gruwelijke manier waarop Tula in 1795 werd gedood. Ze zei met schaamte en spijt dat Nederland doelbewust heeft geprobeerd de geschiedenis te wissen. Alle 21 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Venetië van gisteravond zijn geïdentificeerd. Het zijn 9 Oekraïners, 4 Roemenen, 3 Duitsers, 2 Portugezen, een Kroaat, een Zuid-Afrikaan en de Italiaanse chauffeur. Onder hen zijn ook drie kinderen. De bus reed gisteren bij Venetië van een viaduct en vloog in brand. De oorzaak van het busongeluk wordt onderzocht. En de Amerikaanse turnsters hebben voor de zevende keer op rij de wereldtitel voor landenteams veroverd. In Antwerpen wonnen ze goud onder aanvoering van Simone Biles, die haar twintigste wereldtitel haalde. Het weer, er is een tweedeling.